Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Steeds meer mensen werken samen om energie op te wekken. Het aantal kleine energiecorporaties is dit jaar met zo'n 20% gegroeid. Zo wekken buurtbewoners bijvoorbeeld samen stroom op met zonnepanelen... of delen ze de kosten van een windmolen. Er zijn 484 van dit soort corporaties. Nieuw is dat er ook initiatieven zijn waarbij mensen gezamenlijk van het gas af willen. Zij leggen dan bijvoorbeeld een warmtenet aan. Klimaatbureau Stichting Hier juicht de initiatieven toe en zegt dat deze nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. De overheid trekt een half miljard euro uit om de toenemende drukte op de A16 bij Rotterdam aan te pakken. Er komt een oeververbinding met een snelweg en een OV-verbinding bij. Over twee jaar moet duidelijk zijn hoe de verbinding eruit gaat zien en waar die komt te liggen. Het Rijk zal 200 miljoen euro investeren, de regio betaalt 280 miljoen. Ook krijgt de A4 extra rijstroken voor een aansluiting met de N14. Daar zijn nu vaak fileproblemen omdat de aansluiting een zogenoemde flessenhals is. Er komt een nieuw aquaduct met vier rijstroken. Het aantal mensen dat in armoede leeft is gedaald. In 2016 waren het er nog bijna een miljoen en drie jaar eerder nog 1,2 miljoen mensen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau ging het na 2013 beter met de economie en dat verklaart de afname. Het SCP gaat van armoede uit als mensen niet genoeg geld hebben voor basisbehoeften en ontspanning en sociale participatie. Er is geen bewijs dat de Saoedische kroonprins Bin Salman opdracht heeft gegeven voor de moord op journalist Khashoggi. Dat is volgens de Amerikaanse president Trump de conclusie van de inlichtingendienst CIA. Trump spreekt daarmee berichten van Amerikaanse media tegen. Via de Washington Post lekte informatie uit van de CIA waaruit juist wel zou blijken dat de Saoedische kroonprins de opdracht had gegeven voor de moord. Het weer, eerst hier en daar nog nevel en mist, later hier en daar wat zon.